Luister naar dit mooi verhaal. Waar geen haar zit ben je kaal. Mijn Frits van verderop, die houdt kippen zonder kop. Broodje of broodje ei je truitje soms te strak. Koop dan vlug een mantelpak. En ons vaders zijn vrienden mag je ook al niet meer in. Is er niks op de tv? Dan is het volle de poes van tante Min. Was zich in de